Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Bij de overheid is opnieuw een groot ICT-project mislukt. De Belastingdienst besloot in februari definitief te stoppen met het nieuwe ETPM-computersysteem. Dat heeft 203 miljoen euro gekost. De ambtelijke top wilde het project eigenlijk al in 2009 staken, blijkt uit stukken die NRC Handelsblad in bezit heeft. Het systeem had te veel aanpassingen nodig en was onbeheersbaar. De bouw van het ETPM-systeem is het op drie na grootste automatiseringsproject van het Rijk in de afgelopen tien jaar. Het DNA-onderzoek in Panama in de zaak van de verdwenen Nederlandse vrouwen Lisanne Froon en Chris Kremers is in volle gang. De leider van het forensisch laboratorium in Panama-stad zegt dat hij de hele nacht doorwerkt om een DNA-profiel te maken van de botresten die in de jungle zijn gevonden. Dat is lastig, omdat het gevonden materiaal heeft geleden onder de hitte en het vocht in de jungle. Pas morgen of overmorgen kan hij het profiel vergelijken met DNA-monsters uit Nederland. Voetballiefhebbers kopen veel minder nieuwe tv's om het WK voetbal te volgen dan vier jaar geleden. Dat zegt marktonderzoeker GFK. Rond het WK van 2010 werden bijna 527.000 nieuwe televisies verkocht. Nu worden dat er naar schatting 279.000. Volgens de marktonderzoeker komt dat doordat de consumenten bij het vorige WK massaal hun beeldbuis tv vervingen voor een plat scherm. Inmiddels is die markt verzadigd. De helft van de Syrische bevolking heeft dringend humanitaire hulp nodig. Uit de maandelijkse rapportage over het land blijkt volgens VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon... dat bijna de helft van de 22 miljoen Syriërs hulp nodig heeft. Inmiddels leven er 4,7 miljoen mensen in gebieden waar hulpverleners geen of nauwelijks toegang toe hebben. De Syrische regering zegt dat alle hulp die zonder goedkeuring wordt geleverd in gebieden die in handen zijn van de rebellen wordt gezien als een aanval. Het weer, vanochtend eerst een mix van molken en zon met plaatselijke bui. Vanaf vanmiddag geregeld zon, alleen in het oosten meer bewolking.